De Britse conservatieve partij won gisteren de parlementsverkiezingen... maar haalde te weinig zetels om alleen te kunnen regeren. Samen met de liberaal-democraten regeren kan wel... maar dan moeten deze partijen het eens worden over een regeringsprogramma. Pas als dat niet lukt wil de Labour-partij het met de liberaal-democraten proberen. De leider van de conservatieven, David Cameron, hoopt dat hij snel een akkoord met de liberaal-democraten kan sluiten. Het wegwerken van het begrotingstekort is daarin essentieel, zei hij zojuist. De hoofdverdachte in de Loverboy-zaak in Pijnakker is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Hij was acht jaar geëist. De straf is lager omdat verkrachting niet is bewezen. De man wilde zeker tien minderjarige meisjes in Pijnakker, Den Haag en Delft de prostitutie indwingen. Hij lokte ze met mooie praatjes en had samen met vrienden seks met ze. De groep seks werd gefilmd met een mobieltje. De douane heeft op Schiphol 300 blanco creditcards onderschept. Een passagier die aankwam met een vlucht uit Singapore werd door de douane betrapt. In zijn bagage zat een doos met daarin verstopt de 300 blanco vervalste kaarten van verschillende merken. De man heeft een procesverbaal gekregen en het Openbaar Ministerie bekijkt nog of de man nog verder moet worden vervolgd. Nederland staat in de Davis Cup wedstrijd tegen Italië op achterstand. In Zoetermeer verloor Timo de Bakker in drie sets van Simone Bolelli. Nederland en Italië strijden om plaatsingen voor een promotie met een land uit de wereldgroep. Het weer bewolkt met regen of motregen, alleen in Zeeland is het droog. Morgen veel bewolking met kans op een bui en een temperatuur tussen 11 en 14 graden.